Dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. Luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines vliegt vanaf eind januari niet meer op Amsterdam, meldt de Financial Times. Malaysia Airlines heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Emirates. Daardoor kan de maatschappij bijna alle verliesgevende vluchten op Europese bestemmingen afschaffen. Het gaat niet goed met Malaysia Airlines, onder meer door de rampen met de MH370, die in maart vorig jaar van de radar verdween, en de MH17, die een paar maanden later boven Oekraïne werd neergehaald. De luchtvaartmaatschappij overweegt ook zijn naam te veranderen. Vier verdachten van eindexamenfraude zijn in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot taakstraffen. Ze waren betrokken bij de examenfraude op de Ibn Galdoenschool school in Rotterdam. Vorig jaar kregen ze van de rechtbank taakstraffen van 170 uur. De verdachte die inbrak in de examenkluis heeft nu een hogere straf van 230 uur gekregen. Hij moet ook schadevergoeding betalen aan het ministerie van Onderwijs. De Ibn Galdoenschool school bestaat niet meer, die is failliet gegaan. De storing bij het UWV e is na twee dagen opgelost. Klanten kunnen weer inloggen op Mijn UWV e en hun inkomensgegevens doorgeven. De storing zal geen gevolgen hebben voor de uitbetaling van de WW-uitkeringen, zegt het UWV. E het geld wordt uiteindelijk 14 december overgemaakt. Het geld dat Volkswagen aan Nederland betaalt voor de affaire met Schumel Software moet naar het spoor. Dat zal D66 vandaag voorstellen in een debat over ProRail. Nederland krijgt naar verwachting meer dan een miljard euro als vergoeding voor het manipuleren van de uitstoottesten van dieselauto's. Op de begroting van ProRail dreigt een tekort van 475 miljoen euro. En daar komen nog tegenvallers bij voor projecten als de Noord-Zuidlijn. Voordat het extra geld naar ProRail gaat, moet wel eerst de financiële wanorde bij de organisatie worden aangepakt, vindt D66. Het weer bewolkt en tot de avond droog. In het oosten en zuidoosten eerst nog wat zon en het wordt een graad of 10. Morgen eerst wat regen, later zon en ook ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan korte files in beide richtingen. Op de A9 in, het, eh, in de buurt van het Rotterpolderplein. Daar staat de brug even open. Dus zowel naar Alkmaar als naar Amstelveen eh, moet u even aansluiten. En hetzelfde verhaal voor de A27 Breda-Utrecht in beide richtingen voor de brug bij Gorkum. Helemaal dicht is de N201 Hoofddorp uit Hoorn.